Doris. Nee, nee, <laughs> nee, nee, nee. Dat niet. Maar wel een prachtig nummer van haar van heel, heel lang geleden. Every now and then. Natuurlijk hier aan het begin van een nieuwe aflevering van Zondagmorgen van GoFM. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent en dat je me gezelschap houdt tot 12 uur. Hoop ik althans. Want ik heb wel heel veel leuks voor je in de aanbieding. Dus stay tuned. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Prachtige muziek van onder andere de Babys En straks een mooi en interessant onderwerp in de show. silver that no matter how we fools may try to turn the tide. lekkere verkoelende muziek van Pibo Bryson. Love Always Find a Way. En daarvoor de babies met I'm Falling. Straks over een eh, kwartier of zo gaan we praten met eh, ja, niemand minder dan Aad de Groot. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW, een grote verzekeraar en eh, zorgverzekeraar. En eh, hij maakt zich zorgen over de, ja, je zou kunnen zeggen, vercommercialisering van de huisartsenzorg. En waarom hij zich zo'n zorgen maakt, dat hoor je straks dus over een kwartier hier in de show. Interessant. Luister mee naar eh, ja, jouw GoFam op deze mooie zondagmorgen.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 Gezellig en ontspannen. En intussen hoorde jij toch maar even mooi Heavy on My Heart. Anastasia zong het. En dan voor een geweldig lied, eerlijk is eerlijk, van Joshua Caddison. Picture Postcards from Los Angeles, natuurlijk. Straks, ik eh, vertelde het al over 10 minuten half. Nou, misschien wel minder. Misschien wel een minuut of zeven. gaan we praten met Aad de Groot. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW. Een grote zorgverzekeraar. En hij maakt zich grote zorgen over de vercommercialisering van de huisartsenzorg. En waarom? Dat hoor je zo meteen in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog iets moois van de Animals. Je sur le lac majeur. Les oiseaux lire sont en pleurs. Et le pauvre vin italien habillé de paille pour rien. et bombardement. C'est de leur âge et de leur temps. J'ai tout oublié tu bon. voyageurs. le pauvre sang je sur le lac majeur. Sommige mensen vinden dit nummer ontzettend saai. Maar ik vind het wel weer eh, relaxed. Mooi Frans even mee. mij. Ja, Le Lac Majeur, Mort Schumann en de Animals ervoor met The House of the Rising Sun. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Meer commerciële partijen die actief zijn binnen de Nederlandse huisartsenzorg. Dat is een eh, zorg voor de voorzitter van het Raad van Bestuur van DSW, Aad de Groot. En die is in de uitzending. Meneer de Groot, welkom. Dank u wel commerciële partijen die de huisartsenzorg overnemen, daar bent u niet blij mee hè? Nee, daar ben ik zeker niet blij mee. Eh, kijk, de huisartsenzorg is, eh, is de eerste vorm van zorg waar eh, patiënten voor gaan kiezen. En het is ontzettend belangrijk dat de huisartsenzorg objectieve zorg is. Dat die niet gedreven wordt door allerlei ja, winstoogmerk of, of financiële motieven. Dus ik ben sowieso wat kritisch op heel veel commerciële initiatieven in de zorg. Maar wat, als het gaat om huisartsenzorg vind ik eigenlijk dat we die commerciële initiatieven zoveel mogelijk moeten weren. Ja, en u hebt een voorbeeld van een eh, huisartsenpraktijk in Pijnakker die daar, uh, nou ja, debet aan was hè? Ja, klopt. In, eh, in, uh, er was een praktijk van Centric Health, een, een commerciële partij. Eh, die was overgenomen, eh, die hadden een praktijk in, in Pijnakker overgenomen. En die praktijk, eh, ja, daar bleek men niet een huisarts voor te kunnen vinden. Daar bleek men niet voldoende huisartsencapaciteit voor beschikbaar te hebben. En wij kwamen erachter op basis van signalen dat in de maand maart een groot deel van, van die maand de huisartspraktijk gewoon onbereikbaar was. Mhm. Dus dat betekent gewoon dat je een huisarts hebt en als je die belt dat je niemand te pakken kan krijgen. Ja. Nou, en, eh, en, en, en ja, die praktijk is van, eh, vanuit commerciële overwegingen, financiële overwegingen overgenomen. Eh, toch om daar zoveel mogelijk winst op te maken. En dan zie je dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. Ja, en als DSW kon u daarop ingrijpen? Nou, dat is in eerste instantie heel lastig. maar we hebben natuurlijk wel een, een contract met, met deze praktijken. Hè, met alle huisartsenpraktijken. En in ons mhm. contract staat dat een huisarts eh, gewoon goede huisartsenzorg moet leveren. En bij goede huisartsenzorg hoort beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisarts. Ja. ja, nou, en, dan, en als ze dus niet aan hun contractuele verplichtingen voldoen, dan is dat de enige manier om daarop te kunnen ingrijpen. Ja. Dus mhm. wat wij gedaan hebben, is wij hebben bewust niet het contract opgezegd, maar we hebben wel de huisartsenpraktijk uiteindelijk aangesproken op het feit dat ze hun contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen. En we hebben dus tegen die huisartsenpraktijk gezegd dat het geld wat zij eh, gekregen hebben, want dat krijgen ze altijd vooraf voor die periode, mhm. dat wij dat geld gaan terugvorderen. Maar ik vind eerlijk gezegd dat het gewoon eh, onaanvaardbare risico's zijn. Het zijn ook praktijken die heel veel van digitalisering gebruik maken. Mm. En wat betekent dat er toch een bepaalde groep eh, patiënten op afhaakt. En dat zijn vaak patiënten die meer zorg nodig hebben, die voor een huisartspraktijk eigenlijk niet zo heel aantrekkelijk zijn. En de gewone huisarts, die werkt keihard om ook die patiënten te helpen. En deze commerciële praktijken, ja, die hebben de neiging van om, om eh, liever die patiënten liever kwijt en rijk te zijn. Nou, dat vind ik gewoon onaanvaardbaar. Dus dan moeten we, daar moeten we wat aan doen. En nogmaals, eh, als een huisartspraktijk gewoon goede zorg levert, eh, dan eh, heb ik daar wat minder moeite mee. Ik heb ook echt op sommige onderdelen commerciële initiatieven in de zorg helemaal niet zo slecht. Mhm. Maar in, voor huisartspraktijken vind ik het eigenlijk gewoon slecht voor de zorg. En, en, moeten we dat zoveel mogelijk leren. Ja. Zou de politiek, minister Kuipers bijvoorbeeld, daar een rol in kunnen spelen? Eerlijk gezegd denk ik dat, dat je als je kijkt naar de huisartsenzorg, er is gisteren toevallig een rapport uitgekomen voor de Raad voor de Volksgezondheid. Die heeft gezegd, we moeten de huisartsenzorg en veel van de eerste lijnzorg uit eh, de, de, concurrentie halen, uit de marktwerking halen. Nou, ik denk dat dat een hele goede stap zou zijn om dit soort eh, initiatieven te weren. Dus in die zin kan de politiek daar zeker bij helpen. Eh, maar dat vraagt om op een iets andere manier te kijken naar de zorg en het zorgstelsel en, en de, de, de marktwerking in de zorg. Ja. En de DSW-directeur die zou daar heel erg voor zijn, wat u nu net zegt. Ja, ik, ik vind dat we een heel groot deel van de marktwerking, eh, dat we die kunnen, moeten terughalen en dat we veel meer naar samenwerking moeten, moeten gaan. En waarom is dat nu zo cruciaal? Veel meer dan, eh, dan in de voorgaande jaren. We hebben te maken met schaarste, we hebben te weinig mensen om de zorg te kunnen verlenen, we hebben te weinig geld, hè, schaarste in geld en schaarste in mensen. En dan gaat marktwerking en commercie, dat gaat daar niet mee samen. Dan heb je tekorten en dan moet je samenwerken. En dan moet je op een hele andere manier naar de zorg kijken. Daar ben ik groot voorstander van. Die oproep hebt u in ieder geval gedaan. Of dat in de praktijk ook gaat werken, dat moeten we nog even afwachten. Maar als DSW-directeur A Groot zorgt u in ieder geval voor dat die commercie zo ver mogelijk wegblijft van de huisartsenzorg. Ik wens u daar veel succes mee. Ik dank u voor het gesprek en sterkte in de strijd. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. zou niet zeggen, maar dit is dus slecht Engels. Nou, ben je mooi klaar mee op zo'n eh, zondagmorgen als vandaag. Mooi dag trouwens vandaag. Ja, wordt een graad of uh, 20, 22 zal wel weer in Westdorp 23, 24 worden. En uh, ja, is wel lekker eigenlijk. Echt een mooie zomer. Een beetje droge dag vandaag als het een beetje mee zit. Maar ja, je weet het nooit natuurlijk. Opeens komt er weer zo'n wolkje aan en dan eh, heb je weer wat regen. Trouwens wel weer goed voor de plantjes. Dat dan weer wel, hè. Uh, Bad English dus met Time Stood Still. En daarvoor Mr. Mr. and Broken Wings. Jeetje, wat schiet de tijd op. Het is inmiddels alweer zo'n 12 eh, minuten voor 11. De tijd schiet op. Soms raak ik verdwaald. Lijkt het leven een weg zonder eind en het doel blijft nog lang onbekend. Maar die twijfel en spijt gaat vanzelf wel weer weg. Ik wil de tijd om te groeien, om te zijn wie ik eigenlijk ben. Maar alles heeft nut, ik weet het, elke stap die ik zet Elke fout die ik maak en elk succes. Het is goed, het is allemaal goed. We zullen lachen en kapot gaan, vallen en weer opstaan. Het is goed, het is allemaal gemist. Ik heb mensen gekwetst, maar nooit expres. Nee, ik ben ook maar een mens. Ik heb talenten verkwist. Ik heb dingen gezegd zonder enig gevoel. Soms ben ik iets te gestrest. Maar alles heeft nut. Ik weet het, elke stap die ik zet, elke fout die ik En elk succes, oh. Het is goed, het is allemaal goed. zal vallen en weer opstaan. Ik heb geen idee waar dit heen gaat, maar ik weet waar ik vandaan kom. En dat ik nog vaak zal vallen en weer opstaan. coming. Je zou denken eh, de Beatles, maar nee. Tegelijkertijd met de Beatles werd dit prachtige nummer Michel een, een grote hit voor de Overlanders. En deze uitvoering hoor je toch maar mooi hier in de show. En Niels ervoor met Het is goed, natuurlijk. Ja, zeker zo'n dag als vandaag. Een leuke dag, gezellig. We zijn hier lekker aan de eh, ja, donuts. Hm, lekker zoet, maar eh, kruimelt wel weer. En eh, ook wel weer bijzonder, wel heel erg Amerikaans. Past wel eigenlijk bij de muziek van Olivia Newton-John. Ja, wordt een keer op mijn vingers eh, getikt natuurlijk hier in de studio. Olivia Newton-John is natuurlijk niet Amerikaans, maar dit nummer is wel opgenomen in Amerika. Hopelessly devoted to you natuurlijk vanuit een mooie ouderwetse film. Eh, even kijken naar de klok. Oh, het loopt al tegen 11 uur. Dat betekent dat ik eventjes een pauze neem. Een paar minuutjes maar hoor. En daarna ben ik eh, bij je terug met het tweede gedeelte van de zondagmorgen van GoFM. Dus blijf bij me. Zometeen na het nieuws en wat mededelingen ben ik bij je terug. Dus met wat meer uptempo muziek. Dus blijf bij me. Eh, ja, tot 12 uur. Want ik heb van alles in de aanbieding nog. Waaronder deze ouderwetse van Tony Bennett.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 in San Francisco. Above the blue